4 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Honderden trekkers zijn vanuit verschillende delen van het land onderweg naar Den Haag om te demonstreren. Vanuit Groningen en Drenthe rijden tractoren in kolonnen over de snelweg. Volgens de ANWB leidt dat op de A28 tot meer dan 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook vanuit Texel en Friesland zijn tractoren vertrokken. De trekkers zullen later vandaag onderdeel zijn van een boerenprotest in Den Haag... De boeren zijn boos over het in hun ogen te negatieve beeld van hun sector. De verwachting is dat de demonstratie in de ochtendspits voor grote verkeersoverlast gaat zorgen. Een van de beruchte gevangenissen van Mexico, de Topo Chico-gevangenis, is gesloten. De instelling kwam meerdere keren in het nieuws door ongeregeldheden en misstanden. In 1980 brak een opstand uit waarbij de directeur werd vermoord. De directe aanleiding voor de sluiting waren onlusten in 2016. Tijdens hevige gevechten tussen drugsbenders kwamen 49 mensen om het leven. Na onderzoek bleken sommige gedetineerden te beschikken over luxe cellen. Soms zelfs met sauna, airco en een bar. Het afgelopen jaar zijn ruim 4.500 gedetineerden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het gebouw zal worden omgebouwd tot archief en onderdeel worden van een park. In Rotterdam zijn drie mannen aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident van afgelopen zondag. Daarbij raakte een 26-jarige man zwaar gewond. Hij is een van de aangehouden verdachten. De twee andere mannen zijn later op de avond aangehouden bij een ziekenhuis. Een van hen had zich daar gemeld met een schotwond. De trainer van de Nederlandse hardloopkampioenen Sivan Hassan is voor vier jaar geschorst. Het gaat om de Amerikaan Alberto Salazar. Volgens het Amerikaanse dopingagentschap is hij schuldig aan meerdere overtredingen. Zo zou hij atleten die hij trainde hebben voorzien van doping. Salazar heeft veel topatleten onder zijn hoede, onder wie dus Sivan Hassan. Die won dit weekend het WK goud op de 10 kilometer. Haar naam is niet genoemd in de dopingzaak. Het weer. Vannacht blijft het in vrijwel het hele land regenen. Pas in de middag klaart het vanuit het westen op en wordt het wat droger. Later op de dag weer pittige buien, mogelijk met hagel en onweer.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 Well, I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Right up to the moon on his back Sent the villains to Hades A hit with the ladies A stallion in the sack You can't get your laugh back When right follows left Jack The more you see the less you know When others would leak it His service is secret Please God when it's your time to go Queen of country, safe and sound But villains six feet underground And no one knows, cause no one's found Any trace of a man for all seasons Loves him and leaves him alone So alone And you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves him and leaves him alone so alone baby, it's so elementary. For the man never near, stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction, just check the diction, quit pro quo. A pro's pro, hey, fellas, don't be jealous. When they made him, they broke the mold. So charismatic, the for shooting his load.